kijken allemaal naar mij. Beestjes, beestjes. Blauwe, gele, rode, alles zit erbij. waar het komen zij steeds dichterbij. En ze loeren allemaal op mij. Oh, weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes. Zoveel beestjes om me heen. Ze komen zelfs als ze komen heen met duizend beestjes. Allemaal beestjes om me heen. Ronnie en de Ronnies waren dit met beestjes. En geloof het of niet, maar dit was een top 100 hit in 1967. Jawel. We sluiten af met een instrumentale van uh, de jazzdrummer Cozy Cole.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 Bij Maarhezen staat een gebied van 16 hectare in brand. In Loon op Zand staat een stuk heide en een weiland in brand. Een groep koeien is in veiligheid gebracht. Op Schiermonnikoog woedt een duinbrand. In Pakistan heeft Imran Khan de over verkiezingsoverwinning opgeëist. In een televisietoespraak beloofde hij een nieuw Pakistan. Hij zei ook dat hij goede handelsbetrekkingen met India nastreeft... en samen met India de kwestie Kashmir wil oplossen. Khan is een voormalige cricketspeler... en nu de leider van de Pakistanse Beweging voor Gerechtigheid. Zijn partij zou bij de verkiezingen van gisteren... 119 van de 270 zetels hebben gewonnen, net geen meerderheid. De officiële uitslag is nog niet bekend. De moslimliga van de afgezette premier Sharif zegt dat het Pakistanse leger Kaan aan de overwinning heeft geholpen. Zeker 600 Afrikaanse migranten hebben in Marokko de Spaanse enclave Ceuta bestormd. Ze klommen over de hoge stadsmuur van 6 meter hoog. Onder de anderen werden tegengehouden door de Marokkaanse politie. Agenten kregen onder meer ongebluste kalken en uitwerpselen in hun gezicht gegooid. In totaal raakten meer dan 150 migranten en agenten gewond. Elf liggen er nog in het ziekenhuis. Spaanse media spreken over de grootste bestorming ooit. De inflatie in Venezuela stijgt zo hard dat de regering van president Maduro heeft besloten om vijf nullen van de nationale munt te schrappen. Nergens in de wereld stijgen de prijzen zo snel als in het Zuid-Amerikaanse land. Gisteren waarschuwde het Internationaal Monetair Fonds dat de inflatie voor dit jaar kan uitkomen op meer dan een miljoen procent. In Venezuela is er door de crisis een tekort aan voedsel en medicijnen. Veel mensen vertrekken naar de buurlanden. Het weer, veel zon, later kans op een onweersbui. Aan de kust is het een graad of 30, in het oosten maximaal 37 graden. Ook morgen is het heet, zaterdag minder warm en kans op een flinke bui.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 Wat Matchbox betreft dan in ieder geval. We beginnen zo meteen eh, tamelijk uniek met twee tracks van hetzelfde album. Van het album Ogden's Not Gone Flake van uh, The Small Faces uit het jaar 1968. We gaan luisteren naar de, uh, de titeltrack. <laughs> Oh, moet wat meer water drinken, denk ik. Ogden's Not Gone Flake en daarna Afterglow of Your Love. Nog veel plezier het komende uur. Small Faces en twee tracks van het eh, album Ogden's Not Gone Flake. En ehm, niet alleen een geweldig album, maar ook een geweldige hoes, want het was een ronde hoes. En dat uh, kom je niet vaak tegen, sterker nog. Dat is zeer zeldzaam. 1968 was het jaar. Sommige hits die blijven in je hoofd zitten en die gaan er nooit meer uit. En andere komen weer eens een keertje langs en dan denk je, oh ja, lief liedje.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 Jennifer, Alison, Philippa, Sue, Deborah, Annabelle, too. I forget your name. Jennifer, Alison, Philippa, Sue, Deborah, Annabelle. was de Beautiful South. Een mooi nummer, een lief nummer. Eh, de volgende is een instrumentale en een one-hit wonder uit 1969. Een instrumentale groep bij elkaar gebracht door Lan Barry... die we kennen van, eh, als zanger van de Devils... maar ook als solozanger met een aantal hits... One, Two, Three en Somewhere bijvoorbeeld. En eh, hij stelde de groep samen en daarin zat onder andere ook Daryl Hall... en die kennen we dan weer van Hall Oates... Uh, de groep heet Kimo Sabe. En het nummer, nee pardon, de titel is Kimo Sabe. En het, eh, de groep heet The Electric Indian. It was Emily. Emma, Emily. I'm gonna write your name high on that silver screen. Emily. Emma, Emily. I'm gonna make you the biggest star this world has ever seen. so very hard not to leave you alone. I just can't keep on. top 100 hit uit 1974. Hot Chocolate en Emma Emily. Ehm, we gaan naar de jaren 50. Zometeen hebben we de Elvis hit van de week. Twee, eh, de A en de B kant, twee nummers dus. Maar voor die tijd gaan we eerst even luisteren naar Larry Williams... met Short Fat Fanny. name is Short Fat Man. One day while I was visiting at Heartbreak Hotel, that's where I met Fanny, and she sure looks swell. I told her that I loved her, I never leave. She put her arm around me, gave me fever. She's my tutti booty, I love the child so step on my blue suede shoes Well, at a honky-tonk party just the other night Man, I got jealous and she started a fight Because I was dancing with Mary Lou I had to call Jim Dandy to the rescue Short, fat Fanny, she's my heart's desire Short, fat Fanny sets my soul on fire On Blue Monday we were married on Blue on my blue suede shoes. Well, at a honky tonk party just the other night, Fanny got jealous as she started a fight. Cause I was dancing with Mary Lou. I had to call Jim Dandy to the rescue. Short fat Fanny is my heart's desire. Got the kind of love and sets my soul on fire. Short fat Fanny, well, I love her so. I'll never let Short fat Fanny. Larry Williams, een short fat fanny uit 1957. En eh, Larry was niet zomaar iemand. Hij componeerde hele goede nummers. Bijvoorbeeld Boney Maroney. En ook de Beatles waren zeer gecharmeerd van zijn eh, muziek. Bijvoorbeeld met Dizzy Miss Lizzy en Slow Down. Beide nummers opgenomen door ze. Dus wat dat betreft had eh, Larry Williams het goed voor elkaar. We gaan naar een dubbele Elvis-hit uit 1956. En daarop zingt Elvis en spelen Bill Black, Scotty Moore en DJ Fontana... Shake, Rattle and Roll en Lordy Miss Claudie. Well, get out of that bed, wash your face and hand. Get out of that bed, wash your face and hand. Well, get in that kitchen, make some noise with the pots and pans. I believe to my soul you're the devil in nylon hole. I believe to my soul you're the devil in nylon hole fast did my money go? Well, I said, shake, rattle, and roll. I said, shake, rattle, and roll. I said, shake, rattle, and roll. I said, shake, rattle, and roll. The way you want to rattle, save your doggone soul. Shake, rattle, roll. in the seafood store. Like a one-eyed cat peeping in the seafood store. When I can look at you, tell you ain't no child no more. I believe you're doing me wrong, and now I know. I believe you're doing me wrong, and now I the harder I work, faster my money Well, I said shake, rattle, and roll. I said shake, rattle, and roll said, shake, rattle and roll. I said, shake, rattle and roll. Why you want to ride your doggone soul? Make it again. make me grit my teeth. Well, I said, shake, rattle, and roll. I said, shake, rattle, and roll. I said, shake, rattle, and roll. I said, shake, rattle, and roll. hadden het natuurlijk over eh, Bill Black, Scotty Moore en DJ Fontana. Maar je hoorde ook de piano en dat zou zomaar Floyd Kramer geweest kunnen zijn. Goed, we gaan naar Casey in de pressure group. The Heart of a Woman. Casey and the Pressure Group en The Heart of a Woman. En Casey, dat was Kees Schrama, eh, de Nederlander. Dus wat dat betreft eh, eigen product. Als je My Sweet Lord denkt of hoort, dan denk je aan eh, George Harrison. En dan denk je aan die fantastische uitvoering. Maar we hebben nu een uitvoering gevonden van de Belmonts. En de Belmonts, dat was de begeleidingsgroep van Dion DiMucci... uit jaren 50, begin jaren 60... En de Belmonts die hebben in 1972 een LP opgenomen. En dat was eh, Street Corner Symphony. En daar hebben zij een eigen uitvoering van My Sweet Lord op gezet. Bijzonder, leuk en de Belmonts. I really George Harrison heeft ook heel veel geld moeten betalen... voor het feit dat hij eh, plagiaat heeft gepleegd. Want dit nummer dat lijkt natuurlijk heel erg veel op He's So Fine van de Crystals. En de Belmonts die hebben dat even heel fijntjes meegenomen in hun uitvoering. De Belmonts en eh, My Sweet Lord van het album Street Corner Symphony. Eh, we gaan naar de top 100, de Nederpop top 100 over de periode 1965-1980. We gaan er weer drie draaien. En straks hoor je op welke plaatsen staan, wie het waren en wat ze speelden.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 En volgende week weer drie. 1967 was dit Wilson Pickett en Funky Broadway. We sluiten af met een top 100 hit uit 1989. Paula Abdul en Straight Up.